is van Kesteren met het NOS-journaal. De Franse president Macron is aangekomen in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen en om de rust terug te laten keren. In het Franse overzeese gebied ten oosten van Australië zijn al dagen rellen vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners vrezen daardoor politiek invloed te verliezen. Zes mensen zijn omgekomen bij de rellen en honderden mensen raakten gewond. Vorige week stuurde Frankrijk daarom honderden extra agenten naar Nieuw-Caledonië. De bezetting van een faculteitsgebouw van de Universiteit Maastricht is voorbij, meldt Omroep L1. Enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten drongen gisterochtend de faculteit van kunst en sociale wetenschappen binnen. Ze eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Na urenlang overleg besloten de demonstranten vrijwillig te vertrekken. De politie inschakelen was volgens de universiteit niet nodig, maar wel de volgende stap. Richard van Zwol wordt aangesteld als formateur van een nieuw kabinet. Het voorstel van PVV-leider Wilders werd na het debat van afgelopen dag in de Tweede Kamer aangenomen. Van Zwol krijgt vijf weken de tijd. NSC-leider Omtzigt waarschuwde Van Zwol alvast dat er ongetwijfeld weer tegen de deadline gewerkt gaat worden. Zo werd het coalitieakkoord vorige week twee uur na de deadline overhandigd aan Kamervoorzitter Bosma. Tennisser Novak Djokovic heeft bij zijn eerste wedstrijd aan het ATP-toernooi in Genève gewonnen. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg de Duitser Yannick Hanfman met 6-3-6-3. In de kwartfinale speelt Djokovic mogelijk tegen de Nederlander Tellen Griekspoor. De wedstrijd van Griekspoor werd gestaakt vanwege regen. Donderdag gaat zijn partij tegen de Canadees Shapovalov verder. Het weer vannacht op de meeste plekken droog, maar bewolkt bij een graad of 11.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 with the bass and drum going around like bum bum bum. is the bass and drum going around like bum bum bum? What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Own 16 pints of rum and then I go bum bum. Growing up in the dark and the night and so I go oh ah ah ah. I ah, ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sucker. No got light, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum. Thank and way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance.